Vijf uur. Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Verpleeghuizen hebben sinds begin maart al geprobeerd om hun personeel te laten testen op het coronavirus, maar werden geweigerd door laboratoria. Dat heeft onderzoeksplatform Investigo uitgezocht voor Trouw, Argos en de Groene Amsterdammer. Zelfs toen half maart bezoek aan verpleeghuizen werd verboden vanwege besmettingsgevaar... werd het personeel niet getest, terwijl de capaciteit er wel was. Alleen was niet duidelijk welke laboratoria genoeg ruimte hadden om te testen... en werden testen geweigerd omdat die niet mochten volgens de richtlijnen van het RIVM. In een ziekenhuis in Las Vegas is de Duitse dompteur en illusionist Roy Horn overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Horn was wereldberoemd met de leeuwen- en tijgershows... die hij samen met zijn partner Siegfried Fischbacher jarenlang maakte. Aan het succes van Siegfried en Roy kwam abrupt een einde... toen Roy in 2003 tijdens een optreden werd aangevallen door een van zijn tijgers. Sindsdien worstelde hij met zijn gezondheid. Roy Horn was 75 jaar. Een groep van 300 gestrande Nederlanders is afgelopen nacht teruggehaald uit Marokko. Het vliegtuig vertrok eerder op de avond vanaf de luchthaven van Casablanca en landde kort na één uur op Schiphol. Het was de derde repatriëringsvlucht uit Marokko, waar nog altijd meer dan 2000 Nederlanders vastzitten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft grote moeite om hen terug naar huis te halen, omdat de Marokkaanse autoriteiten weinig behulpzaam zijn horeca Horeca-ondernemers hebben het enorm druk sinds de woensdagavond aangekondigde versoepelingen, zegt reserveringswebsite The Fork. Het aantal aanvragen steeg volgens de site de afgelopen dagen van tientallen naar enkele duizenden. De meeste tafeltjes worden gereserveerd in Utrecht, gevolgd door Amsterdam en Rotterdam. Het weer. Het is tamelijk helder en zo'n 6 tot 10 graden. De komende dag loopt de temperatuur op en kan het in het oosten en zuidoosten zo'n 25 graden worden.